Michel Koenen met het NOS-journaal. Op Urk is het voor het tweede weekend op rij onrustig. Groepen jongeren gooiden met zwaar vuurwerk, stichtte brand en pleegden vernielingen. Daarmee werd ingezet om de rust weer terug te krijgen... maar werd bekogeld met stenen en flessen. De politie heeft tien mensen aangehouden. In het vissersdorp mag de politie tot maandagochtend preventief fouilleren. In Jeruzalem hebben zo'n 3000 mensen gedemonstreerd bij de ambtswoning van premier Netanyahu. Ze vinden dat hij moet aftreden. Netanyahu wordt verdacht van corruptie. Ook zou hij de coronacrisis niet goed hebben aangepakt. En er zijn al maanden protesten tegen de 71-jarige premier... ondanks een wet die de protesten moet beperken. Bij een protest tegen de coronabeperkingen in het centrum van Londen gisteren zijn zeker 155 demonstranten opgepakt. Ze zouden zich niet aan de coronamaatregelen hebben gehouden, drugs op zak hebben gehad en een agent hebben beledigd. Een aantal honderd mensen ging smiddags de straat op om te demonstreren tegen de Engelse lockdown die woensdag eindigt. Ook voerden mensen actie tegen coronavaccins. En de Russische luchtvaartautoriteit roept een vliegmaatschappij op om een piloot te ontslaan die een penis in de lucht tekende. Volgens de autoriteit heeft hij de veiligheid van de ruim 100 passagiers in gevaar gebracht met zijn actie. volgens de Moscow Times vloog de piloot de route als eerbetoon aan de aanvoerder van het Russische nationale elftal. Die werd een paar dagen voor de vlucht uit de nationale selectie gezet omdat er een seksvideo van hem opdook op sociale media. Volgens de vliegmaatschappij was de penisvormige route omdat het vliegtuig kerosine moest lozen. Het weer bewolkt en lokaal wat mist.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 A coach bag in your hand. I was laying in the coop with my hat turned back. We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. So I gotta take you from your man, that's my mission. If his love is really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. at the mall, standing at the payphone about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly, and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control.